En ze zegt dat het was omdat ze haar vriendin had gekust. Tijdens de demonstratie bedankte ze iedereen voor de support. And I just to say that the we online hebben really us a lot. So thank you all everyone. De politie zegt nu op Twitter dat er onderzoek wordt gedaan naar de mishandeling. Volgens de Uber-chauffeur was er ruzie omdat een van de vrouwen in de auto had overgegeven. De fractievoorzitters van de grote partijen praten morgen met elkaar over de stijgende prijzen. Vandaag bleek dat boodschappen het afgelopen jaar bijna 20% duurder zijn geworden. Veel mensen dreigen daardoor in financiële problemen te komen. In de duinen van Texel mag je geen peuk meer opsteken. Het eiland heeft er per direct een rook- en ook stookverbod ingesteld... voor de bossen, duinen en de heide. Er is grote kans op natuurbranden en één peuk is al genoeg... om de boel in lichter laaien te zetten, zegt de gemeente. Verder wordt de mensen gevraagd hun auto niet in hoog droog gras te parkeren... en afval niet te laten slingeren. En door de droogte doen veel mensen hun best om water te besparen. Dat kan door minder lang te douchen of de auto niet te wassen. Maar weinig mensen gaan zover als Marushka uit Overijssel. Ze is namelijk helemaal niet aangesloten op het waterleidingnet. Ze gebruikt alleen regenwater. Dat is hygiënischer dan het klinkt, zegt ze. Schouwen de kraan openzetten, gaat het dus door actief kool en nog daardoor door een UV-lamp. Dus we hebben altijd schoon en echt goed water hebben wij. Er zit geen kalk in. En onlangs uit een eh, laboratoriumonderzoek is gebleken dat het zeker zo goed is als gewoon kraanwater. Ze doet nu extra voorzichtig met haar water. Voor de meeste mensen is het helemaal geen optie, omdat eh, veel daken niet groot genoeg zijn om genoeg water op te vangen. En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig. Wat warmer dan vandaag. In het zuiden dan 33 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn.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 personality, baby, that captivated me. Soon as you try and understand, together we'll find reality. mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. un lado todo el mundo a Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso un lado todo el mundo a Cuando no tengo ya manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo.